uur. Morat El-Wakili met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn vijf doden gevallen. Onder hen is ook de schutter zelf. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. De omgeving van het ziekenhuis ziet eruit als een rampplek. Agenten zijn nog bezig met het doorzoeken van de gebouwen. President Biden is bijgepraat over de situatie, zegt het Witte Huis in een verklaring. Volgens Washington houdt Biden de situatie goed in de gaten... en heeft hij contact gezocht met de lokale autoriteiten om steun te bieden. De voormalige Duitse bondskanselier Merkel heeft de Russische inval in Oekraïne een barbaarse oorlog genoemd. Ze zei dat in haar eerste publieke toespraak in zes maanden tijd. Ze sprak van een schending van het internationaal recht en een diepe breuk met de naoorlogse Europese geschiedenis. Volgens haar zijn de gevolgen van de oorlog verstrekkend voor Oekraïne... maar ook voor de rest van het continent. Acteur Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard moeten schadevergoedingen aan elkaar betalen. Maar Heard betaalt veel meer dan Depp. 15 miljoen dollar tegenover 2 miljoen. Al valt de schadevergoeding voor Heard in de praktijk iets lager uit... omdat voor een deel van de straf een maximum geldt in de staat Virginia. Daar diende de zaak waarin de twee elkaar beschuldigden van smaad. Volgens Depp had Hurt hem na hun scheiding vals beschuldigd van huiselijk geweld. Hurt zegt dat hij daarna een haatcampagne tegen haar begon. Tennisser Casper Ruud heeft voor het eerst de laatste vier op een Grand Slam toernooi bereikt. De Noor versloeg op Roland Garros de jonge Deen Halge Rune in de kwartfinales. Casper Ruud neemt het in de halve finale op tegen de Kroaat Marin Cilic. En dan het weer. Het is droog en vannacht kan er wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen begint grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt 17 tot 22 graden. Vanaf zaterdag neemt de kans op een bui weer toe. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. you, babe. time lover uh. your love van de zomer op CFM.